het tijd voor is. Weet je hoe laat het nu is? Wat voor mooi moment hier nu hebben. Het nieuws. Jij weet het niet, hè? Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Hij doet het gewoon niet. <laughs> Hij doet het, doet het niet. niet. Oh. Die tijd. Ja. Het is acht uur. Het is acht uur. Gezellig. Acht uur. Normaal gesproken hebben we een stukje nieuws erbij. Maar ja, wij zijn het nieuws van vandaag. We gaan, eh, straks gaan we verder met eh, de top vijf. Eh, in ieder geval van ja, de meest rare tradities die er over de wereld zijn. We hebben tot nu toe, tot dusver, hebben we dus al mensen gehad... die emmers met troep over zich heen gegooid krijgen. Servies wat stuk wordt gegooid. Kamelen die tegen elkaar opgehitst worden. <laughs> Noem de hele rattenplan maar op. Maar het wordt een hele gezellige uitzondering. Want wij gaan straks beginnen met natuurlijk onze drie tips van de week. En ehm, ja, Quint Quinten komt natuurlijk voorbij. Eh, die heeft als goed zijn nummer van Drake heeft hij gekozen. Eh, Patrick heeft een nummer van eh, Plan, B. Ja, en ik heb een nummer van, van Macklemore heb ik uitgekozen. Wat ook een beetje een oldschool funky vibe hebt. Maar ja, om even dit moment, bij dit moment stil te staan, Quinten, willen we jou even laten weten hoeveel wij jou missen. Julia Michaels, Clean Bandit, I miss you. Now you're Wishing that I was your bottle So I could be close to your lips again I know you didn't call your parents And tell them that we ended Cause you know that they'd be offended Did you not wanna tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk But I'm getting ahead of myself I get scared when we're not Cause I'm scared you with somebody else So I guess that it's gone And I just keep lying To. it was hard. saved all the texts, all from my ex, minus the tears. Just to remind myself of how good it is. All was cause I miss you. dat missen. Ja, Julia Michaels met I Miss You met samen en dan weer eh, Clean Bandit in je speakers. Jongens, het is tijd. We gaan eh, beginnen met eh, ja, de tip, tips van deze week. Ehm, we hebben wat... Eh, het is weer vrij divers, want ik moet zeggen dat we vorige week wel... Eh, eh, was, ik was heel blij met mijn tip. in ieder geval uniek met muziek. deze keer heb ik toch wel weer voor een ander soort rapper gekozen. En het is niet dat ik helemaal into rap ben, maar dit zijn nummers die, die komen gewoon op dit moment voorbij. ja, die vind ik gewoon goed. Ja, mooie man. En dat moet ik heel eerlijk zeggen, dat is, ja, het is beter dan dat mumble rap. Hey, ehm, zullen we dan maar met Quinten gaan aftrappen? Want Quinten kan natuurlijk niet vertellen... Hè, Quinten heeft een nummer uitgekozen en ja, hij is hier natuurlijk niet zelf om te vertellen hoe of wat. Maar dit is een, eh, is een eh, plaat van Drake. Eh, dat noemen ze ook wel Lemon. Dat is de Drake Remix. En als ik heel even verder ga kijken... zul je in ieder geval het een en ander bekende artiesten in ieder geval gaan, gaan horen op deze plaat. Waaronder N.E.R.D. en Rihanna en natuurlijk ook Drake zelf. Ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Want ik heb hem vanmiddag gehoord. En ja, ja ik weet het niet. Je moet, eh, het moet je smaak zijn. ik, laat, ik, laat, me verrassen. Ik heb er niet naar geluisterd eerlijk gezegd. We gaan meemaken. Dit is de tip van eh, Quinten van deze week. Lemon van Drake. En met de remix. Shout out to them people. People. People. People. People. people. Mad ethnic right now. I get it how I live it. I live it how I get it. Y'all don't really get it. I pull up in a lemon. Blocks get to spinning. Money 3D printing, never had a limit, never been religious. I just always had opinions. My daddy told me, listen, you better get some money and I die, go to prison. So you see, yeah, I got rich and stay free. Free the dogs doing BIDs. I know everybody not like me. Hey, got a nerd to want a Bentley for a birthday. I said maybe I could rent it for your birthday. Matter of fact, I need a favor for the remix. Maybe I could get some 50s for your birthday. Hey, hit a sneaker for your babe. Say we talk, but we ain't speaking every day. And I know you know what P about to say. Bath salt, biting speakers in the face. Bath salt, biting speakers in the face. Bath, bath salt, biting speakers in the face. Bath, bath salt, biting speakers in the face. Bath, bath salt. Why you speakers in the fab fab song? Why you speakers in the fab fab song? Why you speakers in the fab fab song? Why you speakers in the face? Fab fab song. Why you speakers in the face? I get it how I live it. I live it how I get it. Come to motherfucking digits. I pull it with a lemon. Wait a minute. Not cause she ain't living. It's just your eyes get acidic. And this ain't a scrimmage. Motherfucker, we ain't finished. I told you we won't stop. A nigga by the business. Like yours, but you are renting. Wave hello to the top. Nigga, the bay wrong guy. Tell the paparazzi Jeetje mine, wat een abrupt einde. Je moet wel een beetje opletten. ja. ja, dit was de tip eh, van Quinten eh, van deze week. En eh... Patrick Jij eh, had eh, Plan B, had jij? Ja. Dus ik, ben eigenlijk wel benieuwd eh, wat, wat, wat Plan B... hoe ben je aan het nummer gekomen? Ik, ik struin eigenlijk gewoon elke dag nu Spotify af. En dan zie je elke keer de nieuwe, de nieuwe release. En gewoon wat er eigenlijk elke dag weer nieuw binnenkomt eigenlijk. En, dan, en dan maak ik er eigenlijk een... in de hele week maak ik er een lijstje van. En dan kies ik eind van de week kies ik echt de top uit. Kijk eens aan. En eh, jij bent, bij dit nummer ben jij dus gekomen. Je hebt deze dus als, als, als tip heb jij deze doorgekregen. Ja. Ehm, ken je deze band al? Ken je hun al? ik heb er wel eens van gehoord, maar eigenlijk nooit echt zijn muziek. Hm. Nou, ik, nooit geluisterd ik, ik, ik, moest heel even ineens eh, denken aan Simple Plan. Maar dat, was, dat is niet hetzelfde. Het is Plan B. Dus, ja, plan B is eh, Plan B en Simple Plan. dus, nou, maar ik, moest daar ineens aan denken. Dus ik denk, ja, nou ja, misschien is dat het wel. Hè, misschien is dat het wel. Maar ja, we gaan in ieder geval luisteren naar de tip van, van Patrick. Patrick, hoe heet deze tip? Eh, nou, plan B met eh, Q Jumping. was eh, jouw tip eh, voor deze week. Eh? Ja, ik vind echt een gouden. Wat vind jij ervan, Mike? Nou, ik moet zeggen, ik, ik, ik vind het wel wat hebben. Ik vind het zeker, zeker toepasselijk. Ja, dus, Mooi. Eh, ja, we zijn benieuwd, want ik merk wel dat jullie tips eh, vrij eh, snel terug zijn gekomen in, in, in de lijst van de Euro Breakdown. Nou, dus we gaan meemaken of deze er dan ook zo snel inkomen ik, ik, ik, hoop het. Dat is eigenlijk na een week, twee weken is het wel gebeurd. Ja, ik vind het een topnummer. Ja, netjes. Ik ben ook wel benieuwd nu naar, naar jouw nummer eigenlijk. Ja, ik, ik had hem eigenlijk al natuurlijk met jullie gedeeld in, in de appgroep. Ja. Ehm, en ik, ik, ja, ruis eigenlijk iedere dag gewoon Spotify ruis ik af. En dat komt ook natuurlijk omdat ik de lijst natuurlijk in elkaar moet zetten. In, en... Ja. Ehm, Ehm, dit, is, dit is een eh, nummer van, uh, van, eh, ja, van, Macklemore, van het album, van Gemini. er zijn een aantal nummers die hebben al eens een keertje gedraaid in de, in de Euro Breakdown hiervan. dat is onder andere The Good Old Days samen met, met Kesha. Ehm, als het goed is, Glorious... Ehm, met, eh, met eh, ik weet even niet meer hoe ze heet. Maar ehm, er zijn in ieder geval twee of drie nummers in ieder geval van hem in ieder geval naar voren gekomen. These Days, eh, die trouwens ook in die Euro Breakdown staat, is ook afkomstig van hetzelfde album. Oh. En ik, ik, had toevallig had ik, deze, deze week opstaan. Omdat ik natuurlijk ook de lijst natuurlijk weer als een plaats was, een plekje gegeven. En op een gegeven moment gaf, hij, uh, geeft Spotify natuurlijk een tip. En die gaf op een gegeven moment de tip om verder dat album in te duiken. Dus naar, naar het album Gemini te gaan luisteren. En daar is eigenlijk het volgende uitgekomen. that motherfucker, take us back to the home. Take shoes off of here. we don't need to talk. thing. I didn't dress like Prince in purple rain. Oh my god, lions, cheetahs, like the circus came. And I should charge everybody to observe the game. But shots, beat up and fuck cops. Invite the whole neighborhood to a party on my block. Up, rock a booty juicier than a kumquat. Boyfriend, mean mugging, little buddy fuck. take your shoes off of here. Oh, we don't need to talk. We don't need to talk. I said I'm shooting for the moon dit was mijn tip. Mooi man. Ja, ja. Ja, ik moet zeggen, ik... Eh, positief. Heel positief. Je hoorde Levitate uh, van Onchino Terry en uh, Macklemore. Ja, dit waren onze drie tips eigenlijk van deze week. de eerste tip die wij hadden van deze week was van Quinten afkomstig. En dat nummer is ja, Lemon, de Drake remix met Nerd Rihanna Drake. En ja, het tweede nummer is natuurlijk van, van, onze, van onze lief Patrick. Ja, Q Q-Jumping van Plan B. En eh, ja, mijn eh, ja, eh, het tip van deze week was Levitate met Ogeno Cherry, met Macklemore. Afkomstig ook van het album Gemini. Jongens, ik moet zeggen, lekker. Ik ben, ik ben wel weer tevreden over, over de selectie van deze, van deze week. Ja, ik ook zeker. En ik hoop dat deze, een van deze drie, of misschien alle drie, gewoon in de, in de lijst zo snel mogelijk eh, krijgen. Nou, ik hoop het ook. Ik hoop het echt. En ik moet zeggen, ik, eh, ja, ja, ben, eh, ik, ben, ik ben zeer, zeer tevreden. Zeer wij gaan ook even verder, want we moeten natuurlijk naar de nummer 5. we, gaan, we, gaan verder met ja, de andere vijf, van de meest rare tradities die erin die zijn. Ik ben niet de enige die een beetje... We gaan verder. We gaan gewoon de top 10 van de meest rare tradities in Nederland of over de hele wereld. En we zitten nu bij nummer 5. Dat is Dag van de Ganzen. Dat is in eh, Spanje is dat. Bij de Dag van de Ganzen strijden de mannen tegen elkaar. En boven het water hangt dan een, eh, een lat met een eh, ingevette gans met de kop naar beneden. Het is de bedoeling dat de, man langs de gans vaart en omhoog springt. En vervolgens moet hij de kop van de gans eraf trekken. De man springt en grijpt zich vast aan de nek... en maar door het vet glijden de handen van de nek af. Wie het snelste de kop van het dier eraf heeft getrokken is de winnaar slaat dit op? Ik vind het wel een beetje een lugubere traditie. Eh. Eh, stieren vechten, ganzen van een kop, af, eh, kop van een gans aftrekken. Ja, jongen, die Spanjaarden, jongen, die houden er wel van. Die houden er wel van. dingen kapot maken. Kapot, kapot, kapot, kapot. maken. hey, we gaan door naar nummer 4. Ja, eh... Huh? Is ook in Spanje. Oh. Spanje is een beetje een raar land. Ja, Spanje is echt een raar land, De <laughs> definitie. Want op nummer 4 hebben hun kakkers. In Spanje lopen verzamelaars rond die beeldjes van bekende personen sparen. Maar dit zijn geen gewone beeldjes, tenminste wij zien dat zo. In Spanje zijn de beeldjes heel normaal en hebben ze een speciale betekenis. Het gaat hier om... Eh, ja, kakkers. Dit zijn de beeldjes van mensen die aan het poepen zijn. De ontlasting op de grond staat voor vruchtbaarheid en daarnaast is het grappig om te zien. Wauw. Nou, hahaha, poep op de grond. <laughs> Oké, wauw. Op naar nummer drie. Ja, ja ik ben nog ja, wat met was, was krollen, jongen. was krollen lotusvoetjes. Oh, wat schattig. En dit wordt natuurlijk in China gedaan. De traditie van lotusvoetjes wordt als verminking gezien bij vrouwenvoeten. De voeten van eh, kleine meisjes werden strak ingewikkeld met stof... waardoor de groei van de voet stopte. En eh, vroeger vonden mannen het sexy als vrouwen kleine voeten hadden. Dit had dan ook weer invloed op het lopen van de vrouw... wat de mannen wel konden waarderen. Het inbinden van de voeten deed heel veel pijn. Toen de voeten uitgepakt werden, gingen de voeten weer groeien. Dit gebeurt eh, alleen niet altijd in de lengte. Dus soms eh, groeit een voet naar binnen toe. En dat, dat ja, dat geeft vreselijke pijn, geeft dat. Dus ja, een hele rare traditie die op nummer 3 staat. Eh, die gelukkig eh, aan het einde van de 19e eeuw eh, ja, overboord is geknald. Tja. Ja. Nou, Human rights, waar zijn ze? Niet in China. Deze slaat ook vrij weinig op, denk ik. Ja, oh, oh god. Ja, willen we dit? Nou, kom maar. We gaan het gewoon doen. Het meest rare traditie in Indonesië. We gaan hem gekuist doen. Dat is ja, het, het uh, ontvreemden van de vingers. In Indonesië hebben de mensen een beangstigend ritueel... om de emotionele pijn van overleden familie te laten verdwijnen. De vrouwen, eh, de vrouwen van de Dani-stam snijden minstens één vinger van hun hand af. En dat heeft betrekking op de voorouderlijke geest. Er lopen vrouwen die bijna alle coaches hebben afgesneden. Je zal toch, eh, ja, toch wel denken dat er andere mogelijkheden zijn... om het verdriet een beetje weg te laten gaan. Maar, rare stam... En dan gaan we naar nummer 1. Ik ben echt bij god benieuwd wat dit gaat inhouden. Ik zie een wasbak, ik zie een bad eentje. Oh, ik ben echt bang. Ik, ben serieus gewoon echt heel bang. Ik, scroll hem heel langzaam omhoog. Oh, oh, oh, oh, nou jongens, eh. dan gaan we dan de nummer 1 van de eh, top 10 rare tradities over de hele wereld. Badkamerban. Dat is, wordt dus eh, ja, georganiseerd in Borneo. In Borneo hebben pasgetrouwde stellen een hele vreemde traditie. Het koppel mag drie dagen en drie nachten de badkamer niet gebruiken. Dat betekent geen toilet, geen douche en geen bad. De mensen denken dan als ze dat drie dagen volhouden... dat ze een lang, gelukkig en vruchtbaar huwelijk zullen hebben. Het stel mag dus alleen maar minuscule hoeveelheden voedsel en dranken dus nuttigen... zodat ze drie dagen zonder toilet kunnen volhouden. De hele familie let daarbij goed op het bruidspaar. Ja, vruchtbaarheid voor bacteriën dus. Wauw. <laughs> Oké. Oké, nou... Eh, ja, dit is, eh, dit is niks, niks in Nederland. Nee, maar ik moet zeggen dat, dat ja, of wij nou normaal zijn, dat is, een, eh, dat is nog maar de vraag. Nou, maar, wij zeker niet. Oh nee, zeker niet. Nee. Wij zijn alles behalve normaal. hey, eh, jongens, het is, uh, straks is het alweer bijna half negen. Dat betekent dat DJ Verlaffel, die staat al te springen hier in de studio. Die heeft er onwijs veel zin in. Die gaat natuurlijk straks om half negen, gaat hij natuurlijk weer de enige echte Euro Breakdown hij aankondigen. Want dan gaan we dan nummer 30 tot en met 20, oh nee, 20 tot en met 10 gaan we doornemen. Sorry jongens. Ja, maar blijven. eerst, ja, ja, misschien <laughs> dat, dat dit nummer wel daar wat, eh, wat, eh, ja, wat leven in gaat gooien. Want iedere dag, iedere dag... Logic Marshmallow, every day... Yeah. Hey. I work hard every motherfucking day, yeah, yeah. the spot, feeling real good. Think you gon' talk shit, you better not. My homies real hood. They say logic, why you do that? I don't know, I don't know. Yeah, they used to be like who that? I don't know, I don't know. Now they know my name wherever I go. Used to think that's what I wanted, but now just don't know. No, I can't fuck with that. Nuck if you bucking back. Yeah, I've been working, but I ain't got nothing back. Tell me the dilly now. Hold up, wait, really now. All of that shit you been talking just silly now. It's as quick as you rise, just as quick as you could fall. Oh no, no, no, I can't fuck with that at all. Can't fuck with that at all. I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. she ever wanted was attention. And a bunch of other shit I shouldn't mention. Cause she got daddy issues for days, for days and days. But today, she ain't got shit to do. Her right along with you. So we gon' fuck around and vibe and vibe and vibe and vibe. I'm trying to live my life, but am I doing it right? tell me I'm the man. You the man right now. You the man right now with the whole wide world in the palm of your hand right now. Fuck the lights and the cameras and the money and the fame. I'ma do it for the fam right now.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 Hij doet het gewoon weer. Hij maakt het weer waar. Zeg, jij het gewoon, DJ Falafel? DJ MC Falafel. Ja, ja die fout maakte ik ook. En dan brandde je me helemaal af. Ja, maar MC, MC Falafel en ik go way back, weet je. Dus ja, dat maakt niet uit. Ah, oké, nou is het wel goed. Komt Omdat jij het zegt, Oké, okay. nou, ga verder. you know. Hey jongens, het is tijd, want we gaan de nummer 20 tot en met 10 doornemen van de Euro Breakdown. Op nummer 20 hebben we deze week Haley Steinfeld en Blood met capital letters. Louis Fonsi, Demi Lovato met Echame La Copa deze week op 19. En op 18 Bruno Mars en Cardi B, Finesse. Komt zo wel goed. Wat, eh, wat, eh, is er? Ja. Ben je me nou gaat storen? Ja? Wat, jij, zegt, jij zegt van 10 naar 1, jij begint op 20. Ah, <laughs> ja, sorry. Van 20 naar 10. Ja, sorry, jongen. het is, het is bloedheet hier. weet je wat? We beginnen gewoon nog één keer opnieuw. Doen we gewoon nog even één keer speciaal. Even gewoon even voor iedereen. De man schuift nu aan tafel. Schuif. Je weet ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Yummy. Zoeter dan de wafel. Ham ham. Gezonder dan falafel. Hey yo, shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yes. Euro. En nu zonder interrupties. <laughs> We gaan het nu goed doen. nummer 20 tot en met 10. Haley Steinfeld en Bloodpop. Capital Letters, Letters vind je op nummer 20. En op plek 19 Louis Fonsi, Demi Lovato en Chame La Copa. En op plek 18 hebben we Bruno Mars en Cardi B met Finesse. <laughs> en op plek 17 hebben we Kygo featuring Miguel Remind Me To Forget. Op plek 16 Blockboy JB featuring Drake Look Alive. En op plek 15 Logic en Marshmallow met Everyday. The Chainsmokers met Sick Boy staan deze week op plek 14. En op plek 13 hebben we Triple X Temptation met Sad. En <laughs> nummer 12 hebben we The Weeknd, Kendrick Lamar met Pray For Me. Op nummer 11 Justin Timberlake, Chris Stapleton, Say Something. En op nummer 10 hebben we dan dat nummer dat komt uit de meest sleazy seksfilm... die ooit eh, legaal op tv is gekomen. For You, Fifty Shades Freed, Liam en Rita Ora. kiss on your lips, I am made of extra. much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. You so fucking precious when you smile. <laughs> yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah, Girl, I lose myself up in those eyes. <laughs> I just had to let you know you're fucking happy you're alive. <laughs> yeah. I swear to God, I'm down. If you down, all you gotta say is right. Yeah. Girl, anything I could do just to make you feel alright. <laughs> Oh, I just had to let you know you're fine. Running circles around my mind even when it's rainy, all you ever do is shine. You on fire, you a star just like Mariah. Man, this feeling incredible. I'll turn you to a bride. Yeah. My bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises all in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing, motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you dealing with.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 Maar het zou zomaar kunnen zijn dat de Euro Party er straks aankomt. De, oh. Euro Party. Ja. De afterparty van de Euro Breakdown. De afterparty van de Euro Breakdown. Dat is voor het eerst dat we dat eh, zouden gaan doen. En ja, waarom zouden jullie denken? Ja, misschien hebben jullie, het voor, de, voor de, mensen die toch wel fijngevoelig met de oren zijn... hebben het misschien gehoord. Er zit af en toe een klein beetje verschil in het volume. Want onze technische dienst eh, die is eh, vanaf vandaag ook bezig met nieuwe pc's. hier allemaal klaar en werken te maken. Waar dus ook ja, onze boppen non-stop eh, Dave Kleef, eh, zoals de nieuwe huis, eh, keukentuin, Bouvier studio DJ heet. Ehm, die wordt nu geprepareerd. Er zijn alleen op het gebied van het, van het volume is er nog een beetje een uitdaging. Maar de mannen werken echt around the clock om dit voor elkaar te krijgen. Zeker. Dus even complimenten even naar, naar de mannen toe. Die zich echt met bloed, zweet en tranen hier op het stukje techniek storten. ik vind, ja, ik vind hem wel verdiend. Want de jongens die, die, die zijn, er nu, die zijn al vanaf, denken vanaf het moment dat het programma begonnen is... Oeh, Oeh, doe jij nou? nou? Die zijn al vanaf eh, het begin zijn ze bezig. Waarom doe jij het niet? Zet hem eens aan of zo. Hm. Nee. Geen idee. Doet hij het niet, doet hij het niet, doet hij niet. Hij doet het niet, oh, hij doet het wel. Erg onvoldoende. Ah, hij doet het wel. Oké, maar die mannen die zijn dus echt around the clock aan het werk om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En het kan zomaar zijn dat de Bobman stopt het niet doet straks. Dus dat betekent maar één ding. Als dat niet het geval is, dan gaan wij dus voor de Euro Breakdown After Party. En ja, wij moeten dus nu nog ook in alle spoed daar dus een lijst voor in elkaar gaan zetten. Improviseren. Dat, dat gaat goed komen, daar maak ik me ook algemeen geen zorgen om. We gaan dan echt in de zaterdagse sfeer gaan we er tegenaan de druk is wat lager bij dus, de jongens. Eh, dus. we nemen de druk even bij de jongens weg door een extra uurtje waarschijnlijk straks te gaan draaien. Dus eh, ja, ik, ik, ik, hoop dat jullie er, daar zin in hebben. En eh, wij gaan straks natuurlijk de Euro Breakdown gaan we afronden. dan gaan we kijken wie er op de nummer 1 staat. dat was even onze tussendoor nieuws. Patrick en ik gaan straks alvast beginnen aan ja, het plan B Euro Breakdown. Plan After B. Party. <laughs> dus dat wordt, dat wordt wel dat wordt wel pittig. Ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Ik, ik hoop eh, dat wij... Eh, ik denk dat nou, we gaan een goede lijst kunnen samenstellen. We zijn goed in improviseren. En improviseren muziek. doen we de laatste twee uur doen we dat al gewoon. Daarom. Hey, er is iets anders wat nog in het midden staat. Zet the middle. Take a seat. Right over there. Sat on the stairs. Stay leave. The cabinets are bare, and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, too late now. So save it, get gone, shut if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision. Cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love. Ja, Dua Lipa. I don't give a fuck. Ja, dat doen wij af en toe ook niet. Ja, jongens, eh, ik moet toch zeggen... de technische dienst heeft hier echt wonderen weer verricht. Want eh, zij hebben dus... Eh, in ieder geval tot zover hebben zij het weten te repareren... dat ja, de normale programmering gewoon voortgegaan. Dus ga straks lekker genieten natuurlijk... van Radio Mario's antwoord met The Nightwalk. Um, dat betekent dat we de afterparty gewoon een keer op een ander moment gaan doen. Komt allemaal goed, maakt niet uit. Onze technici hebben ons weer gered. En het is tijd voor de 10. De 10 nummers. Tot en met 1. Tot en met 1, niet tot en met 10. Nee, ik zet je microfoon nu uit. ik vind het nu al niet leuk meer. Hey, op nummer 10 hebben we Liam Payne. Rita Ora, For You, stond vorige week nog op plek 12. Op plek 9, Bazzy met Mine. Kendrick Lamar en Sa, All The Stars staan nu op dit moment op 8. En Zed Marin en Morris and Gray in de middel op plek 7. Op plek 6 hoorde je net Dua Lipa met I Don't Give a Fuck. Rudy Mantle, Jess Glenn, Macklemore en Dan Kaplan met These Days op 5. En op 4 hebben Marshmallow en Marie met Friends. Op 3 helemaal omhoog geklommen in de top 10. Kelly en Normani, Love Lies. En Post Malone featuring Ty Dolla Sign met Psycho. Net als vorige week staat hij op nummer 2. Voor de mensen die geluisterd hebben die ook heel goed naar het doornemen van de lijst hebben geluisterd. Patrick, ja, nu mag je schuif weer open. Ja. Hij staat op 1. En dit is week 4. Dit is een maand. Hij staat nu al een maand lang. Staat hij gewoon op nummer 1. En ja, inderdaad, dit, dit is voorbestemd. Ik denk dat God het inderdaad zo geregeld heeft. En ja, dat kan dan niet anders dan de God van, eh, ja, van R&B, rap. En dan ja, Drake, Gasplan, vierde week op nummer 1 in de Euro Breakdown. We komen straks weer weer terug. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Like, I finesse down Western Road. Like, next. Might go down to God. Yeah, wait. I go hard on Southside G. Yeah, wait. I make sure that Northside E still. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own. Hey, no. Someone watching this shit close. Yep, close. I've been me since Scarlet Road. Hey, road. Hey. Might go down as G-O-D. Yep, wait. I go hard on Southside G. Hey, wait. I make sure that Northside E. Yeah. And still. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. God's plan. Ai, ai, ai, ai, ai. Oh, oh. ja, ja, ja. Drake God's plan. Ik eh, ben er wel weer tevreden mee. Eh. ben benieuwd. Ja. Ben benieuwd. Misschien volgende week. Ja, we gaan het volgende week gaan we het zien. Uh, Quinten zal er waarschijnlijk ook wel weer zijn. Dus dan gaan we, je moet het maar weten, weer spelen. Dan kunnen we kijken of ik eindelijk een keer ga winnen van hem. Nou ja, deze keer doen deze keer, ik heb beloofd dat we de categorie sport zouden doen. Oh ja. Dat heb ik oprecht beloofd. Ja, ja, dan gaan we dat volgende week gaan we dat doen. Ja, nee, ja, nee maar dat, dat, dat, dat eh, vind, ik, eh, vind ik wel eerlijk. Hè, want dan heb jij ook een keer kans. Een keer kans. Kijk, hij kan niet veel, jongen, jongen maar... Gewoon een keertje sport of categorie bouw of weet ik veel wat. Ja, nou ja. In ieder geval waar ik verstand van heb. Kijk, dat is het leuke. Ze maken elkaar gewoon echt gewoon grandioos af. Want de, de, de, een van de twee moet winnen. En ik ben gewoon ja, de quizmaster die alles hier gewoon toestaat. En alles een beetje staat toe te lachen eigenlijk. Ja, uitlachen vooral. Ja, absoluut. <laughs> absoluut. Zo is het. En zo hoort het ook. Ja, zeker, zeker. Hey, een um... Ehm, haat verhouding een beetje. Ja, absoluut. zeker. Absoluut hey, maar eh, ja, dit, dit, was dus eigenlijk alweer week 34 van eh, de Euro Breakdown eh, jaargang 27 volgens mij alweer. ja. Dus we zitten weer aardig gevuld. Ik moet zeggen, het was mij weer een genoegen. Zeer zeker. Zeer zeker. Zeer zeker. We gaan straks even afterparty doen. Afterparty in Heemstede. In Heemstede. Heemstede City. Hey ah, Hendrik, ah, ah, Jan. Ah, hey Lel, <laughs> dat je dus. met Ja, nee, ja, die dus, die dus. Ja, zo is het. Hij gaat straks lekker party in Heemstede. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dit is natuurlijk al een, vrij gevuld eh, weekend. En als ik er zo over nadenk, is er eigenlijk maar één iemand die nu dit programma kan afsluiten. Ja, doe dat maar. Dat is, eh, ja, iemand, eh, ja, jij, jij weet het niet. Nee, ik zeg maar, doe maar gewoon. Sluit dus maar af, degene die dat gaat doen. Oh shit. ja, <laughs> we gaan hem afsluiten. En dat doen we met je broer. Oké. Okay. Mijn gabber. maar dan ben jij vriend, mijn maat. Ben ik in het veld, dan ben ik met jou. Dan ben ik met jou, mijn vriend, mijn maat. Mijn hooligan, mijn Maar dan ben jij vriend, mijn maat. Ben ik in het veld, dan ben ik met jou. Dan ben ik met jou, mijn vriend, mijn maat. Je bent mijn gabber tot de dood.